vanwege de liquidatie van generaal Soleimani door de Amerikanen. De drie landen roepen ook alle partijen op tot uiterste terughoudendheid. President Trump dreigt hard terug te slaan als Iran wraak neemt op Amerikaanse doelen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken overlegt met de VS en andere landen over de militaire missie in Irak. Het Iraakse parlement wil van de buitenlandse troepen af na de Amerikaanse aanval op de, Iraanse generaal en een Iraakse militieleider. In Bagdad zitten drie tot twaalf Nederlandse trainers die helpen bij de opleiding van Iraakse commando's. In Venezuela hebben ordentroepen verhinderd dat oppositieleider Guaido het parlement kon binnengaan. Er zou worden gestemd over een opvolger van Guaido als voorzitter van het parlement. Na een chaotische zitting werd een onafhankelijke parlementariër... met steun van de regeringspartij van president Maduro als voorzitter beëdigd. Buiten het parlementsgebouw hield de oppositie een eigen stemming... waarbij Guaido de meeste stemmen kreeg. De acrobaten die vrijdag tijdens een circusvoorstelling in Theater Carré in Amsterdam gewond raakte... viel doordat bij haar partner een tand afbrak. Volgens producent Henk van der Meijden had de acrobaat daardoor geen grip meer op het bitje waar de vrouw aan hing. De vrouw raakte geblesseerd aan haar nek en is geopereerd. De man kwam er af vanaf met een hersenschudding. In Los Angeles is de film 1917 bij de Golden Globes uitgeroepen tot beste film. Sam Mendes kreeg voor die film ook de beste prijs voor beste regisseur. De Golden Globes zijn na de Oscars de belangrijkste filmprijzen. Once Upon a Time in Hollywood kreeg drie prijzen. Beste comedie, beste scenario en beste mannelijke bijrol Brad Pitt. Renee Zellweger won in de categorie beste actrice in Judy... en Joaquin Phoenix als beste acteur in Joker.